Clemens Peters met het NOS Journaal. Zeker duizend mensen Gracht. Rond acht uur begonnen de aanwezigen te klappen... en na het applaus zetten ze het nummer aan de Amsterdamse grachten in. Na afloop kwam de vrouw van Van der Laan met twee van hun kinderen naar buiten... en bedankte de menigte. En ze zei dat haar man het eerbetoon had gewaardeerd. In Barcelona zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan voor onafhankelijkheid. Ze hebben zich verzameld bij het Catalaanse ministerie van Economische Zaken. Het protest duurt al de hele dag. Directe aanleiding zijn de invallen en arrestaties van vanochtend. De politie viel binnen bij kantoren van het Catalaanse regiobestuur in Barcelona. Onder meer bij het ministerie waar nu wordt gedemonstreerd. Twaalf mensen werden opgepakt. Nederland zet zich volgend jaar als lid van de VN-veiligheidsraad in voor een sterke VN en een veilige en duurzame wereld. Premier Rutte zei in de algemene vergadering in New York dat de VN sinds de oprichting in 1945 heeft bijgedragen aan vrede en rechtvaardigheid. Als voorbeeld noemde hij het terugdringen van de sterftecijfers en de armoede. De, stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, gaan de enorme berg schuldpapier verkleinen. Jarenlang kocht de Fed massaal staatsobligaties en andere leningen op, waardoor er meer dan 4,5 biljoen dollar extra in omloop kwam. De bedoeling was dat dat de investeringen aan zou jagen met economische groei als gevolg. De Amerikanen denken nu dat de economie sterk genoeg is en bouwen het stimuleringsprogramma af met 10 miljard dollar per maand. Bijna heel Puerto Rico zit zonder stroom nadat orkaan Maria over het eiland is geraast. Volgens de autoriteiten ligt de stroomvoorziening er volledig uit en zitten 3,5 miljoen mensen zonder elektriciteit. En ook de infrastructuur van het eiland is zwaar beschadigd. Bekerhouder Vitesse is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de kvb beker De amateurs van HVV Swift uit Amsterdam waren beter in het nemen van de strafschoppen, 5-3. En ook NAC werd uitgeschakeld. De Bredanaars verloren in Groesbeek met 4-3 van Achilles 29.